van Kan met het NOS Journaal. Omar al maar moest daar later weer van terugkomen. De VS beschouwde hem als een van de kopstukken van IS... en had een prijs van 5 miljoen dollar op zijn hoofd gezet. Vorig jaar zijn 242 APK-keurmeesters op non-actief gezet. Dat is een stijging van ruim 20% in een jaar tijd, schrijft het AD. Honderden garages raakten tijdelijk hun APK-vergunning kwijt... wegens missers bij het keuren. De stijging van het aantal keurmeesters dat tijdelijk geen APK mochten uitvoeren... komt volgens de RDW door strengere controles. Wie bij steekproeven vaker op fouten wordt betrapt... kan rekenen op meer controles. D66-leider Pechtold pleit voor een nationaal actieplan vluchtelingen. Politici moeten in het debat over de vluchtelingen zoeken naar raakvlakken en gedeelde standpunten, schrijft hij in een opiniestuk in NRC Next. Hij verwijt de politiek en zichzelf dat er te veel wordt gepolariseerd. Het is tijd dat iedereen op zoek gaat naar het goede in de ideeën van de ander, vindt hij. Daar horen maatregelen bij waarover volgens Pechtold iedereen het eens is, zoals het snel leren van Nederlands, de afspraken over snelle terugkeer van niet-oorlogsvluchtelingen en strenge bewaking van de Europese buitengrens. Macedonië brengt de honderden vluchtelingen die via een rivier op Macedonisch grondgebied wisten te komen meteen weer terug naar Griekenland. De ongeveer 800 mensen zaten in een Grieks kamp en besloten de oversteek te wagen omdat de omstandigheden in het kamp slecht zijn. Ze wisten de gesloten grens via een rivier te omzeilen. Het weer, lokaal kan mist ontstaan, de temperatuur zakt naar 3 graden aan zee tot iets onder het vriespunt in het zuidoosten. Morgen begint de dag op veel plaatsen grijs en later zijn er opklaringen.